De Raad van State heeft de bezwaren van bedrijven, bewoners en de Vereniging Stedelijk Milieubeheer verworpen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De nieuwe brug komt tussen het centrum en het nog aan te leggen woongebied De Waalsprong aan de noordkant van de Waal. De nieuwe stadsbrug moet Nijmegen beter bereikbaar maken. Voor de Waalbrug staan dagelijks in de spits lange files. In de Indiase hoofdstad New Delhi protesteren tienduizenden mensen tegen de hoge voedselprijzen. Die zijn net als in de rest van de wereld snel gestegen. In het land met meer dan een miljard inwoners leven honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens. De vakbonden verwachten dat zo'n 100.000 mensen naar New Delhi zullen gaan om tegen de Indiase regering te protesteren. In Den Haag heeft de politie een jeugdbende opgepakt. Het zijn 22 jongeren tussen de 15 en 20. Ze werden gearresteerd nadat een van de leden zijn ouderlijk huis had overvallen. De jongen van 16 wachtte tot zijn moeder weg was en belaagde daarna samen met een vriend de schoonmaakster. Die herkende de jongen. De groep jongeren wordt verdacht van misdrijven als inbraken, straatroof en geweld in de Haagse wijk Wateringse Veld. Het weer. Vanuit het westen valt een mix van regen en natte sneeuw. Verder landinwaarts wordt dit sneeuw.